hebben gehoord gekregen aan de uitnodiging van de politie en Den Bosch. Die wil hen de mogelijkheid geven om de foto's en filmpjes te bekijken. Er zijn 51 uitnodigingen verstuurd. 45 ouders komen daadwerkelijk naar het politiebureau. De Duitse regering gaat de nabestaanden van de burgerslachtoffers van de luchtaanval in Noord-Afghanistan financieel compenseren. In september werden op verzoek van de Duitse NAVO twee tankwagens die door de Taliban waren gekaapt door Amerikaanse vliegtuigen gebombardeerd. Duitsland ontkende lange tijd dat er burgerslachtoffers waren gevallen. Ook toen in de hoogste regionen al bekend was dat er tientallen burgers waren omgekomen. Bij de Volkskrant en Trouw verdwijnen 130 van de 750 banen. De persgroep Amsterdam schrapt zowel op de redacties als bij de ondersteunende diensten banen. De voorzitter van de ondernemingsraad van de Volkskrant noemt de ingreep pijnlijk, maar minder erg dan verwacht. Hoofdredacteur Broertjes spreekt van een aanvaardbaar besluit dat niet ten koste gaat van de kwaliteit. Het energieverbruik is in de eerste acht maanden van dit jaar met ruim 4% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Komt vooral door de economische crisis, meldt het CBS. In de Nederlandse fabrieken is vooral minder aardolie en steenkool verbruikt. En daardoor is ook de uitstoot van koolstofdioxide gedaald. Volgens het CBS helpt de economische crisis dus een beetje mee om de Kyoto-doelstelling te realiseren. Voor de derde dag op reis zijn betogers in Griekenland de straat op gegaan om te protesteren tegen de politie. Duizenden scholieren en studenten voeren in verschillende steden actie. De demonstraties verlopen tot nu toe overwegend vreedzaam. Wel waren in Athene enkele tientallen betogers die stenen naar de politie gooiden. Met de protesten willen de betogers een 15-jarige jongen herdenken.